Kan een plek waar je even jezelf bent. Waar een ieder behoefte aan heeft. Waar niemand zomaar op je neerkijkt. Als je een beetje gezelligheid geeft. Door de week dan zit je gevangen. op die dagen れつま